van 6 uur. Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het winterweer leidt tot grote problemen voor het verkeer. Door de sneeuw kan op veel plaatsen alleen langzaam worden gereden. Rond half zes stond er volgens de ANWB bijna 900 kilometer file. De avondspits komt daarmee in de file top 10 aller tijden. Normaal staat er op een maandagavond ongeveer 200 kilometer file. Het sneeuwfront trekt van oost naar west over het land. Waarschijnlijk vallen er vanavond geen grote hoeveelheden meer. De langste files staan rond Amsterdam en Utrecht. In Limburg zijn door de gladheid een aantal aanrijdingen geweest. In de meeste gevallen was er alleen blikschade. In Schaik in Brabant zijn op een provinciale weg twee busjes tegen elkaar gereden. Daarbij vielen vier gewonden. De spoorwegen melden dat er tot nu toe geen problemen zijn. De koersen op de Europese effectenbeurzen zijn in de loop van de middag flink gedaald. In Amsterdam sloot de AEX-index 2% lager. Beleggers zijn kennelijk niet gerustgesteld door het akkoord dat de eurolanden gisteren bereikten. De ministers van Financiën en de belangrijkste regeringsleiders werden het met Ierland eens over de voorwaarden van een noodlening. Ook werd besloten het noodfonds voor de euro tot na 2013 te laten bestaan. Vanochtend reageerden de beurzen nog gematigd positief, maar later sloeg de twijfel toe. De vrees is onder meer dat na Griekenland en Ierland ook Portugal en Spanje in de problemen komen. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken is niet blij met het openbaar maken van talrijke diplomatieke documenten door de website Wikileaks. Het gaat om vertrouwelijk berichtenverkeer tussen Amerikaanse ambassades en Washington. En volgens Roosentaal is die vertrouwelijkheid nodig in het diplomatieke verkeer. Nu die informatie op straat ligt, zouden landen wel eens minder duidelijk met elkaar gaan communiceren, zegt hij. Dan nog het weer. Van oost naar west trekt dus een sneeuwfront over het land. Vannacht lopen de minima uiteen van min 2 tot min 5.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 Somebody maybe never told me. Is this heart's been aching way too long? Well, this heart's been aching too long. Maybe I'm a little naive. Maybe it's the boy in me. Cause when I'm in your arms, the feeling that I have. Baby, won't you come back to me? should have told me broken heart don't last long. Somebody maybe left some words out. Cause this heart's been aching that way too long. This heart's been aching too long. Maybe I'm a little naive. Maybe it's the boy. in Nederland is hij niet zo heel erg bekend, deze Shannon Lyon. Maar in Engeland is hij razend populair. Naïef, zo heet dit nummer wat afkomstig is van de cd Wondered. Het is een eh, nummer wat eh, door hem zelf geschreven is, zoals overigens heel de cd. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van hier Nog één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Off the block, Can you keep your eyes down? And she tries smiling at the sign. And people passing by catch an eye and miss the sky. And people turn the other way. But she just keeps. uitgebracht in, eh, in Amerika, maar het wordt hier in Nederland door Bertus, een kleine platenmaatschappij, gedistribueerd voor Nederland. En dit, dit is Mark How die eh, afkomstig is uit eh, Amerika en via Bertus hier eh, wat muziek ge, ja, gedistribueerd heeft gekregen. dit is dan weer Ierse muziek. Tim O'Brien en G. Clark, zij hebben het geschreven. John Riley came from Town in the years of the Irish hunger And he sailed away to America when the country was much younger The place was strange, work was scarce and all he knew was farming So he followed his other Irish friends, took a job in the US Army. Adventure calls and some men run, and this is their sad story. How some get drunk on the demon rum, and some get drunk on glory. Now they march down Texas way to the banks of the Rio Grande. And they build a fort on the banks above to taunt old Santiane. They were treated bad and paid worse, and then the fighting started. And the more they fought, less they thought of the damned old US Army. Adventure calls and some men run, and this is their sad story. As some get drunk on the demon rum, and some get drunk on glory. When the church bells rang on a Sunday morn, they said his soul shivered. Saw senoritas washing their hair on the far side of the river. Then John Riley and 200 more Irish mercenaries. They cast their lot, right or not, south of the Rio Grande. Adventure calls and some men run, and this is their sad story. How some get drunk on the demon rum, and some get drunk on gold. Till Tell the Yankee soldiers, beat them down at the Battle of Cherubusco. And fifteen men were whipped like mules, and the cheeks they were hot iron branded. Made to dig the graves of fifty more, whom a hanging fate had handed. Adventure calls and some men run, and this is their sad story. How some get drunk on the demon rum, and some get drunk on glory. John he sits and he drinks alone in the bar in the Veracruz. And he wonders if it matters much if you win or if you lose. And I'm a man who can't go home, I'm a vagabond, says he. I'm a victim of some wanderlust and divided loyalty. Adventure calls and some men run, and this is their sad story. How some get drunk on the demon rum, and some get drunk on glory. liefhebber bent van dit soort eh, eerste muziek... ga dan eens naar je favoriete platenzaak en vraag naar de cd Seven Evenings van Chantala. IJzer en wijn, ja dat gaat niet helemaal goed samen hoor. Want als je een klein stukje ijzer in wijn gooit... dan verandert het al heel snel in azijn. Boy with a coin, zo heet dit eh, cd'tje. En nu ook de titeltrek daarvan. Thank you. azul I come. Don't know why, Nora Jones. En eh, ja, die daarvoor zat, die hoef ik eigenlijk helemaal niet aan te kondigen. Hè? Maar je kunt het soms toch niet laten. Hè? Tears in Heaven van eh, Eric Clapton. Het is een nummer wat ik eh, van de week nog hoorde ergens op de radio. En toen dacht ik bij mezelf van ja, dat kan ik beslist nog wel eens een keer draaien.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 Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold? Heeft inmiddels al eh, vier eh, studioalbums uitgebracht en eh, nummer 5 is in de maak. Als je op haar site kijkt, dan kun je al zien dat je hem al kunt bestellen, die cd. Waarop onder andere meespelen Willie Nelson, Ryan Adams en Herbie Hancock. Misschien zijn het allemaal wel van die, ja, hoe, hoe, moet ik dat nou zeggen, compilatie cd. Met allemaal nummers die ze alles ooit heeft uh, opgenomen. Zo'n soort best-of cd van die Nora Jones dus. Maar dan met vrienden. Christian en de Saturn Cadic. Zo noemen ze zichzelf, deze formatie van vier personen daar in Amerika. Het zijn ook een beetje Gothic personen. En 90 Proof Lullabies, zo is de titel van hun cd. Candy Staten. singer-songwriter, ook weer uit Amerika. Laat zich beïnvloeden door alles wat er om haar heen gebeurt, zegt ze in een interview. En dat heeft ze ook teruggevonden in His Hands. There were a lot of things in his touch. Sometimes the slightest whisper. Oh, it could hurt so much. I could feel him coming nearer, his little noises and such. Then my man would lay his hands on Ooh, yes, you will. Oh, he might touch me in a way eh, that a man should. Bring me to passions mm, that only he could answer some earthly whenever, whenever he would. When my man would lay his head my God. My God. Oh, you rest your gentle loving hands, hand on me. Klein beetje gospel, hè? Candy Stanton, His Hands. and dit is Graham Lyle. Tears will leave no stain. Time will ease the pain. Let me light that face. Something beautiful remains. We are living in a world of stars and dust between heaven and all that surrounds us. We are travelers here, spirits passing through we had is gone, but I still remember you. Just like a rose after the rain. stars are coming down. The tide comes in, washes footprints from the sand. As one day ends, a new day must begin. Hey now, though we are apart, you're forever in my dreams. Hey now, love is lost and gained. What you gonna what you gonna do? Something beautiful remains. will The time will ease the pain. For every light that fades, something beautiful remains. And you wonder sometimes how you carry on lost the love you knew. But it's all Something Beautiful Remains. Oftewel, er zal altijd wel iets moois achterblijven van wat er ook gebeurt in de wereld. De formatie One Day International. Ze hebben het over een kleine dood, Little Death. Misschien denkt je wel bij jezelf van... nou, dat is toch muziek die ik niet vaak hoor in het programma Muziek Nou, dat klopt. Ik heb eh, even geleden weer een aantal cd's gekregen... van een eh, favoriete presentator... van een favoriete, van een bevriend presentator uit, uh, Hilversum... die zei tegen mij van... ik heb weer een aantal cd's dubbel. Is dat iets voor jou? En natuurlijk zeg ik dan... geen nee. Diana Kurtz, Love Gets in the Way. And I've left good rooms with nothing to say. I wanted to love them, but love got in the way. Yeah, I wanted to love them, but love. say Get In The Way. 2002 kwam deze cd uit van eh, deze dame, Diana Kurtz. En Satisfied, dat is de titel van die cd. Als u eh, in geïnteresseerd bent eh, om naar uw favoriete platenzaak te gaan... en eens te kijken voor deze cd. En als u daar dan toch bent, kunt u misschien ook wel eens kijken... voor de cd van Amos Lee, de cd Colors. En als u direct een stem hoort, piano en orgel... dan weet u dat dat bespeeld wordt door Nora Jones. Yesterday I got lost in the circus, feeling like such a mess. And now I'm down, I'm just hanging on. Als een eh, gitarist een eigen geluid kan hebben, heeft ook eh, Nora Jones een eigen geluid als ze de piano bespeelt. En als u het hebt over instrumenten, of u bent zelf instrumentalist en u let op de kwaliteit van de muzikant, luister anders naar The Union Station samen met Alison Krause en Let Me Touch You There for a While. as you shed a lonesome tear. Now you're in a wonderland. I wonder what you're doing here. The flame no longer flickers. You're feeling just like a fool. Keep staring into your liquor Wondering what to do I don't hardly know you But I'd be willing to show you I know a way to make you smile.